your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Hey, leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld in de alweer het derde en laatste uur van Zie het op jouw CFM Zandvoort. Tot aan 12 uur. We are the Wheels of Steel. The one and only DJ JK. Make some noise. Met nu Ale Kenji. Rabati. sonido avond 26 november 2010 komt alweer tot een einde. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar See It. Mijn naam is DJ JK, samen met DJ Dion Sydney. Waren wij de afgelopen drie uur speciaal voor jou hier in de studio aan het Gasthuisplein. Volgende week vrijdag. Zelfde plaats, zelfde tijd. See It. Kijken door je speakers. En we maken een extra feestje van zeg maar een pre-birthday bash. Zorg dat je erbij bent op Zandvoorts grootste dansvloer. Dit is van Zandvoort. Dit was Shit. is terug na het nieuws. Mark Visser met NOS Journaal. Het DNA van kampoudste Joost B., die in 2003 overleed, komt niet over.